Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een uitslaande brand in een flat in Haarlem is gisteravond een dode gevallen. De brandweer dacht eerst dat alle bewoners veilig waren geëvacueerd... maar een paar uur later werd toch een lichaam gevonden in een van de appartementen. De brand brak rond 11 uur uit na een explosie op de tweede etage. Bijna 50 woningen moesten worden ontruimd vanwege de rookontwikkeling. De meeste bewoners konden na verloop van tijd terug naar hun woning. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft vorig jaar een ernstig vervuilende tanker laten slopen in India. De mensen die de sloopwerkzaamheden deden waren niet op de hoogte gesteld van de giftige kwikdampen die dodelijk kunnen zijn. Ze kregen dan ook amper bescherming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. In de uitzending van vanavond is te zien dat een specialistisch bedrijf zeer hoge concentraties kwik constateerde bedrijf probeerde, vervolgens, eh, probeerde volgens Sembla de hoeveelheid kwik te verhullen... om zo miljoenen op de schoonmaakkosten te kunnen besparen. De Britse regering heeft documenten openbaar gemaakt over de mogelijke effecten van een no-deal brexit. Die worden een worst-case scenario genoemd. In de documenten staat dat voedsel en brandstof flink duurder worden... er problemen zullen ontstaan bij de levering van medicijnen... en dat er op straat chaos uit kan breken. Vorige maand lekte er al documenten uit over een vertrek van de Britten uit de EU zonder afspraken. Diezelfde scenario's werden toen nog afgedaan als bangmakerij. En de koopkracht is vorig jaar met een klein, maar een klein beetje gestegen... met gemiddeld 0,3 procent. Dat komt volgens het CBS doordat de cao-lonen e amper omhoog zijn gegaan. Er waren ook flinke verschillen. Mensen die een nieuwe baan vonden, die gingen er vaak fors op vooruit. Gepensioneerden die gingen er juist een beetje op achteruit. Het weer nog lokaal een buitje in het noordoosten lokaal dichte mist. De dag die begint bewolkt met in het zuidoosten nog een bui. Later wat ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 25 graden.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 I'm going well. the sun keeps shining through the pouring rain. Going well. the weather suits my clothes. cranking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. they say you think I'm it's my life.